Kees Groot met het NOS-journaal. In Londen worden vanavond en vannacht 16.000 agenten ingezet om de orde te handhaven. Premier Cameron heeft de verloven van alle agenten in Londen ingetrokken... en zegt dat er harder zal worden opgetreden tegen railschoppers. Hij noemde de rellen misselijkmakend en zei dat alle railschoppers te maken krijgen... met de krachtige arm van de wet. Vanwege de rellen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland morgen niet door... De beurzen in Europa staan allemaal flink in de min. Het verlies in Amsterdam schommelt tussen de 2 en 4 procent. In Londen, Parijs en Frankfurt staan de beurzen 2 tot 5 procent in de min. De Europese handel begon vanmorgen goed, mede doordat de beurzen in Azië de verliezen op het laatst wisten te beperken tot ruim 1,5 procent. Een groep jonge Nooren heeft twee e-mailadressen gehackt van Anders Breivik, de man van de terreuraanslagen in Noorwegen. De groep zou het materiaal aan de politie hebben doorgespeeld. De Noorse politie wil alleen kwijt dat er wordt gezocht naar videobeelden die Breivik mogelijk zelf heeft gemaakt tijdens de schietpartij op het eiland Utøya. Bij de aanslagen kwamen vorige maand 77 mensen om het leven. In Den Haag is een doorgedraaide buschauffeur opgepakt. Hij had met een fietster ruzie gekregen over wie er voorrang had. De chauffeur stapte uit, trok de vrouw aan haar haren naar beneden en sloeg haar volgens de politie twee keer met haar hoofd tegen de grond. Hij kon later op het busplatform worden aangehouden. Een grote Nederlandse uitvaartorganisatie wil een nieuwe uitvaartmogelijkheid aanbieden. De techniek heet resomeren. Daarbij wordt het lichaam met een speciale vloeistof ontbonden en opgelost. Er blijft alleen wat poeder over. Volgens TNO is het veel milieuvriendelijker dan cremeren en begraven. De wet moet wel veranderd worden om resomeren in Nederland mogelijk te maken. Het weer vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon, aan zee een vrij krachtige wind, temperaturen van 16 tot 19 graden. Ook morgen wisselen buien en zon elkaar af.